De Indonesische ambassadeur in Nederland erkent dat hij beter niet over de PVV-kiezer had kunnen spreken zoals hij heeft gedaan... Volgens Buitenlandse Zaken heeft hij dat gezegd tegen een hoge ambtenaar van het departement. Het gesprek werd gehouden op verzoek van minister Verhagen. Ambassadeur Habibi had in het Financiële Dagblad gezegd dat de PVV-stemmers misschien last hebben van een angstpsychose. En dat PVV-leider Wilders de relatie tussen Indonesië en Nederland schaadt. Volgens Verhagen staat het de ambassadeur vrij om uiting te geven aan de zorgen van Indonesië over de opvattingen van de PVV over de islam. Maar hij vindt de opmerking over de kiezers van de PVV onverstandig. Wilders noemt de uitspraken van Habibi onjuist en ongepast. Hij vindt dat de Indonesiërs een toontje lager moeten zingen. Een rechter van de Hoge Raad is in de trein bestolen. Iemand nam zijn tas met strafdossiers mee. De raadsheer reisde afgelopen dinsdag tussen Rotterdam en Breda... en had de tas in het bagagerek gelegd. Onderweg ontdekte hij dat die was verdwenen. Er zaten vertrouwelijke stukken in uit twee strafdossiers. De raadsheer heeft aangifte gedaan van diefstal. Het Colombiaanse leger heeft de rebellenbeweging FARC opnieuw een slag toegebracht. Bij een luchtaanval is Mono Gogoy gedood, de nummer 2 van de rebellenbeweging. Tot voor kort was hij de commandant van Tanja Nijmeijer. Maar zij zou twee maanden geleden zijn overgeplaatst naar een ander kamp. Naast Monogogoi zijn twintig andere varkstrijders gedood. Hun lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. De Drentse caravanproducent Kip gaat opnieuw failliet. De doorstart na het vorige faillissement in 2007 is mislukt. Kip moest duizend caravans per jaar produceren om te overleven. Maar mede door de economische crisis werden het er maar 800. Het CNV verwacht dat alle 64 werknemers nu worden ontslagen. Het weer vanuit het westen trekken buien het land over met lokaal onweer. Morgen eerst opklaringen, maar later opnieuw buien.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 Uh-uh. Just cause I shot her. Just cause I shot her down. Alright.